Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen is in een week tijd met 10% gedaald. Maar het RIVM is er nog niet helemaal gerust op, want er gingen ook veel minder mensen naar een teststraat. Bij bijna alle leeftijden daalt het aantal besmettingen, behalve bij jongeren tussen de 18 en 24. Dat is de groep die al, ehm, al aan de kop eh, staat eh, met betrekking tot de transmissie van het virus al enkele weken, zo niet maanden. Het is ook de groep mij, waarin de meeste contacten plaatsvinden onderling. Ook de ziekenhuiscijfers zijn aan het dalen. Het kabinet wil pas aan de volgende ronde versoepelingen beginnen als die met 20% zijn gedaald. Zover zijn we nog niet, maar het gaat wel de goede kant op. Vanavond horen we meer over versoepelingen tijdens de persconferentie. We zijn ook benieuwd of ze dan iets zeggen over middelbare scholen. Scholierenclubs en middelbare scholen zelf zeggen dat ze zo snel mogelijk weer helemaal open willen. Zonder anderhalve meter afstand. Het kabinet zou daar binnen twee weken een beslissing over willen nemen. En dan zou het over drie weken zover kunnen zijn. Brand vanochtend in een basisschool in Alkmaar. Die ontstond in het handvaardigheidslokaal van de school. De boel werd direct ontruimd. Ouders moesten hun kinderen opkomen halen. Ik kreeg net bericht, dus eh, na tien minuten later uh, eh, bestaandig. <laughs> Super eng. Ja? Ja. Ja, al gelukkig is er niemand omgekomen of, eh, en er waren geen gewonden. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En vrouwen mogen vanaf volgend seizoen tot aan het hoogste amateurniveau meevoetballen met de mannen, heeft de KNVB besloten. Zelf noemen ze het een historisch moment voor het amateurvoetbal, maar ook wereldwijd. Vorig jaar kreeg een Friese club voor het eerst toestemming om een vrouw mee te laten spelen bij de A-categorie mannen, Ellen Fokkema. Ik speel sinds mijn eh, vijfde al bij deze club en altijd al bij de jongens. En eh, ik heb altijd al voor mijn plezier gevoetbald. Dus daarom wil ik eigenlijk ook hier wel blijven om met mijn vrienden te kunnen voetballen. Nou, dit is dus goed bevallen. Vrouwen mogen straks dus meedoen tot in de tweede divisie. Dat betekent ook dat in het bekertoernooi vrouwen tegen eredivisieclubs kunnen spelen. Het weer komende nacht verdwijnen de meeste buien. En morgen krijgen we dan een mix van wolken en zon.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 De vertraging is 10 minuten door wegwerkzaamheden. Op de A7 Zaanstad Horen zijn twee rijstroken dicht bij de afrit Zaandijk... want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Vanaf Zaandam is de vertraging nu een half uur. En ook op de A8 heb je daar last van.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 Het kabinet wil binnen twee weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei in moeten gaan. En de Belgische zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland, die ook bij Nederlanders populair zijn, kunnen dit jaar doorgaan als de coronacijfers het toelaten. Vanaf 13 augustus worden er 5 tot 10.000 bezoekers per festival toegestaan. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 19 graden. Morgen zon en stapelwolken. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type. Sì, lo so che luce, luce, luce. body. lot of devotion. for you. Close your eyes just to gain a two. The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah the sound.